Eefje kunnen met het NOS Journaal. De VS neemt extra veiligheidsmaatregelen voor Amerikaanse diplomatieke posten in islamitische landen. Dat wordt gedaan vanwege de verhuizing van de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem op maandag, meldt CNN. De VS houdt voor maandag rekening met protesten in het Midden-Oosten. Het besluit om de ambassade te verhuizen heeft tot woedende reacties geleid in de Arabische wereld. De politie in Amsterdam houdt een klopjacht op een verdachte... die eerder vanmiddag geweld heeft gebruikt tegen agenten. De verdachte had daarbij een vuurwapen van een agent afgepakt... vertelt de politie aan AT5. Dat wapen is inmiddels teruggevonden in de bosjes. De zoekactie speelt zich af in het stadsdeel Nieuw-West. Er is ook een arrestatieteam een woning binnengevallen. Of de dader daar woont is niet duidelijk. Agenten kwamen vanmiddag af op een melding over een verkeersruzie. Dat liep uit op een worsteling met de verdachte. Op de Nieuwe Maas bij de Erasmusbrug in Rotterdam zijn een watertaxi en een motorsloep op elkaar gebotst. Twaalf mensen vielen daarbij in het water. De hulpdiensten rukten massaal uit om iedereen op het droge te krijgen. Volgens de veiligheidsregio ligt er niemand meer in het water. Drie mensen zijn met botbreuken en verwondingen door de schroef van de sloep naar het ziekenhuis gebracht. De negen andere opvarenden worden op het politiebureau opgevangen. Richard Carapaz heeft de achtste etappe van de Ronde van Italië gewonnen. Lang leek de ritzegen naar de Nederlander Koen Bouwman te gaan... maar de Lotto-Jumbo-renner werd vlak voor het einde van de slotklim ingehaald... door Carapaz uit Ecuador. En Max Verstappen start morgen bij de Formule 1 Grand Prix van Spanje vanaf plek 5. en was bij de kwalificatie net iets sneller dan teamgenoot Ricciardo. Lewis Hamilton van Mercedes was in Barcelona het snelst. Hij begint morgen vanaf pole position. Het weer nog. In het zuidwesten kans op een enkele bui. In de rest van het land blijft het droog.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 I'm really a believer. No, um, no. Small voice in the choir. Guess I never dared to know myself. Can my heart be quiet? No. But then there was you. Then there was you. Yeah, then there was you. Pull me out of the crowd. You were telling the truth. Yeah. I got something to say now Cause you told me that there's no way I couldn't go, nothing I couldn't do. Hey. capital letters. You put a crack in your shadows. And you told me it's okay to be the light. Don't have to swim in the shallows. No, no. And I wanna get drunk with you. When we lie so still, but you're taking me places, holding me on to you. And we don't care who's watching us, baby. Then it was you. Then it was you. Pull me out of the crowd, you were telling the truth, telling got something to say you me that there's no is zaterdagavond. Het is zaterdagavond. Het is 7 over 7. En de bedjes die deden het bijna alles niet. gaat fout. <laughs> oh, maar, hey. Dus we zijn er. Even poetsen. En ze stonden me allemaal raar aan te kijken, jongen. Want ik stond, met mijn shirt stond ik, mijn MD'tje stond ik even op te poetsen. Even knap te maken. En ze staan er maar, ja, nog steeds raar aan te kijken. Maar dat is normaal hier. Ja. Maar hij doet het. Alles doet het. Heerlijk. Gelukkig. Quinten. Ja. We zijn een beetje eh, eh, zonder Tim, eh, zonder Patrick. We zijn, uh, de originele setting, hè, zou je bijna zeggen. Ja, eigenlijk wel. Dit is eh, hoe het begon. Ja, hoe, hoe, het ooit, eh, hoe het ooit is begonnen, hè? hoe het over hebben genomen. Heeft het niet lang volgehouden ook. Maar... Ja, ja, Weet je trouwens in welke week wij zitten deze week? Van de Euro Breakdown. Vanaf dat wij dan, er zijn mee, mee zijn begonnen. 36, 35 of zo. Ik krijg geen ja, Close, close. Maar we zitten nu op dit moment op week 39. Dus oh. volgende week is week 40. Dus eh, dan moeten we wel even kijken of we een feestje kunnen bouwen. Dus voor de veert, ja, beter voor het eerste <laughs> jaar dan, toch? Ja, zeker, zeker. Maar ik denk dat met, met, week 40 en top 40, ik denk, nou, ja. Hè? Nou, dat past wel bij elkaar. dat is goed. Jongens, we hebben een heel gevuld programma, want er komt weer genoeg aan. We hebben geen raceport deze week, maar ik eh, ja, denk dat we wel... Eh, van de vorige race nog genoeg weten wat, wat er gebeurd is. Zowel Ricciardo als Max hebben, hebben, het volgens mij niet gehaald. Dus, maar ja, daar komen we straks natuurlijk weer op terug. We gaan natuurlijk ook de tipjes gaan we weer luisteren. Maar we hebben eerst een nieuwe, eh, nieuwe binnenkomen. Dat is... Eh, is she the one? En OTD. Is she the I wanna know. Plek 38. Is she the one? The one you've been dreaming of. Is she the one? I'm tired of staying up all night with you on my mind. them. yeah, I wanna know Does she make you feel wanted? Is she all you wanted? Cause I wanna know soms wil je het gewoon weten. Soms wil je het gewoon weten. Ja, je hoorde uh, eh, NOTD, net een nieuwe plaat eh, I Wanna Know, op eh, plek 38 binnengekomen deze week in de Euro Breakdown. Ehm, ja, en Quinten die stond me net al aan te kijken met NOTD. Ik denk, wat, wat de wat F heb jij nou weer naar binnen gehaald? Eh, en eh, NOTD, even voor de duidelijkheid, is een, eh, is een afkorting van Noted. En bestaat uit Samuel, Brandt, Tobias, Danielson. De twee heren maakten al officiële remixes voor onder meer Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back, at Sheeran, Shape of You en DJ Khaled met Wild Thoughts. In 2017 brengen ze met Summer of Love, waarop ook Dag niet te horen is, een eigen track uit. In het voorjaar van 2018 komt er een vervolg met I Wanna Know, de track waarop Bia Miller te horen is. Dus ja, dat is eh, NOTD. Wat vond jij ervan? Want ik heb eh, gisteren heb ik hem, ik heb natuurlijk de luister, he, keurig volgeluisterd. Dus Frank Dana, ik heb me voorbereid. Eh, als je luistert. Hij luistert niet. <laughs> dat nee, maar ik vond dat het weet jij niet. Ik vond het wel een uh, plaat. Ja, wel? Zit er lekker dit mee in, hè? Ja. Mooi. Ik vond, uh, ik wel te doen. Kijk. Hey, hoe is, jouw, hoe is het ultra lange weekend? want ik kan me voorstellen dat jij ook wel donderdag, vrijdag vrij bent geweest. Ja, nou ja, ik ben sowieso vrij geweest. Dus even kijken, ja veel genoten van het weer. helaas was het niet heel best de afgelopen dagen. Hm, nou ja, het was vandaag niet slecht. Nee, vandaag niet. Maar eh, nou ja, het viel allemaal wel mee. En eh, ik heb niet zo heel veel gedaan. Een beetje gefeest. Ja, op het strand gezeten. Ja. Lekker, lekker. Dus eh, en, jij hebt ook nog een... jij gaat het weekend heel speciaal afronden, heb ik begrepen. Oh ja, ja. ja, ik was het even vergeten. Ja, morgen ben ik jarig. <laughs> Ah, dus, nou, vind ik leuk. Vind ik leuk. Ja, in ieder geval, jij bent jarig. En heb je al, heb je al een idee wat je, wat je wil gaan doen? Heb je al, heb je al plannen? Of... Eh, nee, nou ja, waarschijnlijk ga ik gewoon niks doen. Ik ga uit eten. That's it. Oh, spannend. Rustig aan. Ja. Wel met mensen of is het echt me, myself en Irene? nee, nee, nee, wel met mensen. ik kan nog wel een beetje sociaal doen. Oké, nou ja, je weet het niet. Je neef een til, whisky wel. Heerlijk. Dus, dus dat was jouw weekend tot zover. Ja, de, eh. tot dusver. Nou, nou, lekker. En ja, jij? Ik, ja, ik zou het normaal gesproken aan de rest van de heren vragen. <laughs> Die zeiden er niet. Ja, dat is allemaal een beetje hè, eh, me, myself en Quinten vandaag. nou ja, rustig eigenlijk. donderdag ja, niet zoveel. Vrijdag, vrijdag ook niet zoveel. En, eh, oh, vorig weekend natuurlijk. De Gender Reveal Party. Heel veel mensen zijn natuurlijk waarschijnlijk wel benieuwd wat het is geworden. Alle drie luisteren Ja, alle drie luisteren. hey, luister. Ze luisteren wel. Ze zijn er. Ze zijn er. En dan moet je de mensen ook dankbaar voor zijn. Quinten, wat dacht jij in eerste instantie dat het zou worden? Waar had jij, eh, Nou ja, zeg maar mijn eigen mening. hoopte ik op een jongen voor je. Mhm. Maar mm je, een meisje is ook, had ook gewoon leuk geweest. Dus, eh, Ja. Ja, eigenlijk, eigenlijk maakt het niet heel veel uit. Nee, nee, dat zeker niet. Maar het wordt weer, het wordt weer een vrouw. Dus ik, eh, ja, hè, eh, lang leven de emancipatie. Ik eh, ben echt de enige man straks thuis. Ik heb nog wel een kater in huis, maar die is volgens mij homo. Dus ja. Ja, dat is het eigenlijk. Mike verandert langzaam in een vrouw. Ja, kattenvrouwtje 2.0. Ah, nou, wat gaan we om half acht doen? Ik heb geen idee. Beetje de lijst luisteren. Oké, nou prima. Voorbereiding voor je welste. Hey, we gaan er toch in, nu toch in de zomerse sfeer is in. Gaan we verder met Nicky Jam. En eh, ja, speciaal voor Tim uh, gaan we ook nog eh, ja, verder doorblikken op een stukje rust aan de kust. voy a negar. Estamos claros y ya. No te lo voy a negar. no te lo puedo negar. Estamos claros y ya. estamos claros. estamos claros. Solo deja que yo te agarre, baby. Besos en el cuello para la C. Mi mano en tu cadera pa' empezar como ve. No le vamos a bajar más nunca, mamá. Ba, ba, ba, ba, baila, placata, placata. Como ella lo mueve, sin parar, sin parar. Las ganas de comerte ahora son más fuertes. Quiero tenerte y no te voy a negar. Estamos claros y ya. No te lo voy a muy caro y ya. Lo que he visto cigarettes, politics and deficits, They build and overages, screaming and hollering. altijd naast je. Die Imagine Dragons, denkbeeldige draakjes. Ah, Quinten, wat weet jij eh, van, uh, van Ariana Grande? Eh, ja, niet zo heel veel eigenlijk. Niet zo heel veel? De laatste keer dat ik er wat over las is alweer een paar echt heel lang geleden. Oké. En ja, toen dacht ik dat ze nog samen was met Mac Miller. Volgens mij was dat zo. Misschien dat dat nooit zo is geweest. Mhm. Ik heb geen idee. Maar dan even de, de, vraag, de vraag der mannen. Die, de, de, meeste vrouwen zeggen van nou, zou je met een date gaan? Wij zeggen, zou je dat doen? Ja, ja? dat zo gaat dat. Nou, heb ik goed nieuws voor je. Want eh, na twee jaar <laughs> eh, is er dus een einde gekomen aan de relatie tussen Ariana Grande en uh, Meek Mill. In 2013 maakten de twee samen het nummer The Way. Drie jaar later maakten de twee hun relatie wereldkundig... na de aanslag in Manchester... waarbij 22 concertbezoekers van een show van de zangeres het leven lieten. waar de twee enorm... die zijn enorm close geworden... Volgens de TMZ is de liefde nu bekoeld. Ze houden ontzettend veel van elkaar en dat zal ook altijd zo blijven. Maar nu alleen als goede vrienden. En eh, ja, donderdag eh, bevestigde eh, Ariana Grande het nieuws van de breuk via Instagram Stories. Dit is een van mijn beste vrienden in de wereld. En ik waardeer, en, ik <laughs> waardeer en bewonder hem eindeloos. En ik ben dankbaar dat ik hem in elke vorm dan ook altijd in mijn leven zal hebben. Ongeacht hoe onze relatie verandert of wat, er, ja, wat het universum dan ook voor ons in petto heeft. en voor ons beiden. Dus ja, Goed nieuws. Ja, hartstikke goed nieuws. Dus ja, ze is vrijgezel. Ik vind het wel een beetje ehm, raar dat ze dat via Instagram doet. Ja, maar ja, dat, dat, dat, ja, ja. Ja. Is, dat, is dat gewoon standaard als je bekend bent of zo? Dan doe je dat maar via Insta of social media? Nou, ik denk dat ze dat ook wel doen, omdat uh, je bent natuurlijk beroemd. Dus als, als, als eh, in ieder geval, hè, in ieder geval eh, mensen doen aannames. En dat, dat kan, ook, kan ook heel veel slecht nieuws kan er natuurlijk naar boven komen. Dus er kunnen ook, ook verkeerde roddels ontstaan. Of weet ik veel wat. Dat is wel duidelijk. Dus dan, dan, is, is, eh, in ieder geval, dan komt het in eerste instantie komt het van haar. Dus dat, dat vind ik op zich wel een hele slimme. En ja, met eh, haar eh, breuken zijn natuurlijk ook weer wat, wat plaatjes naar voren gekomen. En ja, deze is denk ik wel heel erg toepasselijk. want ja, ze hoeft niet meer te huilen. we it up. Yeah, we turning it up. Ain't got no tears in my body. I ran out, but boy, I like it. I like it. I like it. Don't matter how, what, when, who tries it. We out here vibing. ze hoeft niet meer te huilen. Ariana Grande. No tears left to cry. En we doen het deze keer iets eerder. Yes, yes, yes. Het is tijd. Het is bijna half acht. dat betekent maar één ding. We gaan beginnen. We gaan hem aftrappen deze week. De nummer 40 tot en met 30 van de Euro Breakdown. Want op nummer 40 deze week hebben we Haley Steinfeld en Pop met capital letters. Want vorige week nog op plek 34. The Weeknd, Kendrick Lamar en Pray For Me op plek 39. Natuurlijk een nieuwe nummer op 38 en OTD featuring Bia Miller met I Wanna Know. Op plek 37 hebben we Portugal The Man. feel it still is toch weer een plaatje geklommen, want vorige week stond hij nog op 38. Op 36 Louis Fonsi, Demi Lovato en Camela Culpa. Tot vorige week nog op plek 30. En eh, natuurlijk de favoriete plaat van Quinten, Triple X Temptation met Sad. Stond vorige week op plek 28. <laughs> En staat nu op plek 35. Nicky Jam en J Balvin, plek 34 deze week. Imagine Dragons hoorde je net natuurlijk ook met Next To Me op plek 33. Liam Payne, Rita Ora For You op plek 32. En de Chainsmokers met Sick Boy op 31. Logic Marshmallow Everyday op plek 30. En op 29 hoorde je natuurlijk net nieuw binnengekomen Ariana Grande No Tears Left To Cry. Dan gaan we door eh, naar eh, de eh, plek 28. Ook tevens nieuw binnengekomen. Maar een hele hoge notering voor zijn, zijn binnenkomst. En die hebben al eerder een plaat hier gehad. En eh, dat is nu weer uh, dat is Seconds of Summer. Die hadden vorige keer hadden ze I Want You Back. Hadden ze er in ieder geval hadden erbij staan. En nu hebben ze de nieuwe. En dat, ja, dit zou Patrick wel leuk gevonden hebben. Want Patrick had natuurlijk het nummer van Shawn Mendes. In My Blood. En dit, dit, dit zou Patrick ook wel leuk gevonden hebben. Want dit is dus 5 Seconds of Summer met Young Blood.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 It's not easy for someone to catch my eye. But I've been waiting for you for my whole damn life, my whole lifetime. Don't be afraid to tell me if you ain't with it. I see your focus, yeah, you're so independent. It's hard for me to open up, I'll admit it. You got some shit to say, and I'm here to listen. So, baby, tell me where your love lies. The day and spend the night underneath the sunrise. Show me where but acting like grown ups, like we are in the present. Drinking from plastic cups, singing love is forever and never. Well, I guess that was true. words of an old Mustang where we sang songs with all our childhood friends. Oh, now, oops, I got 99 problems singing bye bye bye. Hold up, if you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one more time. Ja, dat was de nieuwe. Anne-Marie 2002. Ook weer nieuw binnengekomen deze week in de lijst. Waar die hoort, dat hoor je. Eh, ja, waar die staat, dat hoor je natuurlijk om 10 eh, voor 8. Want dan gaan we verder met de nummer 30 tot en met 20. Allereerst eh, natuurlijk in het kader van verjaardagen. Ehm, hebben we natuurlijk... Uh, Quinten die is natuurlijk morgen zijn jarig. Die gaat heel gezellig gaat uit eten. En eh, we hadden het er eigenlijk al over. We moeten eigenlijk weer eens even een top 10 gaan doen. Eigenlijk gewoon rare tradities. En jij had net al een lijstje waarvan ik denk van ja. dat, ja maar dat zijn volgens mij allemaal geen verjaardagstradities. Nou ja, dat, je, had, net wel een, wel een leuk lijstje eigenlijk. Eh. toch? Of eh, ben ik nou... Ja, dat is wel een leuk lijstje, maar dat is geen... Uh, nee? Nou, verjaardagslijstje. Nou, dan, dan, dan, kunnen we dat gewoon als verjaardagslijstje... Nou, dan doen, we dat. Doen we die gewoon. Doen we die gewoon. Ik zal zo simpel zijn wij, hoor. dat, dat kunnen wij hier gewoon doen. Wij zijn flexibel. Ja ja mag beginnen. Wil je echt ook bij de nummer 1 aftrappen oh, of wil je bij de nummer 10? Ja, eh? dat is eh, goed. Ja, nee, ja. Nou, zo is het goed. Nou, dit is misschien wel iets wat jij eh, dus ja, kan, gaan, kan gaan doen voor jouw verjaardag. normaal gesproken doe je dit op bruiloften, maar dat is uh, Polterra Band. Dat wordt in, dus in Duitsland gedaan. Dat is één dag voor een, voor een bruiloft of een verjaardag. komen alle familieleden bij elkaar voor een vreemde traditie. Ze gooien alle breekbare spullen behalve glas en spiegels kapot op de grond. Het doel van deze traditie is om de, ja, de, de werkrelatie van de twee partners te symboliseren. En terwijl ze eh, geconfronteerd worden met verschillende uitdagingen en moeilijkheden die eh, in het huwelijksleven zullen voorkomen. En de bruidegom en de bruid eh, moeten de troep van de familie opruimen. Dus dat vind ik eigenlijk wel, als jij jarig bent, dan moeten ze gewoon echt alles kapot gooien. dan moet jij beseffen hoe moeilijk het leven is en dan moet je dan in je eentje opruimen. Ik vind het wel leuk hoe ze in Duitsland dus een, een, een relatie vergelijken met een toilet op, op de grond gooien. Ja. Dat netjes. Ja, nee, dat is toch... ja, dat vind ik een hele goeie. Dus maar nummer 9 is voor jou... Nou ik zit ja. even doorheen te lopen of we leuk hebben. Oh, ik heb er hier eentje. Oh, oh jee. Kamelen worstelen. Nou, in Turkije doen ze dat blijkbaar. In Spanje heb je dus stierengevechten en in Turkije heb je kameelworstelen. Het is net even iets origineler en veel mensen vinden het leuk om te zien. De twee dieren worden tegen elkaar opgestookt en ze springen tegen elkaar aan. Het is beter om afstand te nemen, want het speeksel vliegt in het rond. Lekker. Voor mijn verjaardag, als iedereen nou. lam is, ja. Ja, dus, maar dan, dan, ga jij dus niet met kamelen worstelen, want die heb je hier dus eigenlijk vrij weinig. Maar dan vind ik het wel leuk als je dan naar Centerparks toe gaat, daar naar de kinderboerderij toe gaat en met de geit gaat worstelen. Ja. Ja, dat lijkt mij nou echt wel iets leuks wat jij voor je verjaardag kan gaan doen. Ja. Nou, goed idee. Gaan we niet doen. Niet? Nee. Nou, slaat nou, dit. Zullen we nou. er nog eentje doen? Nog eentje dan? Gewoon nog eentje? Nog eentje. Ja? Nog eentje? eentje. Wil je dan eentje naar boven scrollen? Want dit is, oh, dit eentje, wel oh, de... Ja, dit, dit vind ik er ook lijntje van ja. Vind ik echt. Deze staat dan op nummer 5 in het lijst. Dat is, dat is Dag van de Gansen. Dat wordt dus eh, in Spanje georganiseerd. Eh, bij de Dag van de Gansen strijden de mannen dus tegen elkaar. Eh, boven het water hangt een lat met een ingevette gans. Met de kop naar beneden. Het is dus de bedoeling dat de man langs de gans vaart en omhoog springt. En vervolgens moet hij de kop van de gans eraf trekken. de man springt en grijpt zich vast aan de nek. Maar door het vet glijden de handen van de nek af. En wie het snelste de kop van het dier afgetrokken heeft, is de winnaar. Ik hoop niet dat het een echte gans is. Dat denk ik wel. Netjes. Het ziet er wel, eh, op de foto die ik hier zie, ziet het er wel heel agressief uit. Ja. Maar is dat, dat, is niet iets wat, wat jij kan doen bijvoorbeeld als je even het meer induikt en er gewoon even een eentje gewoon even... Nou, ik weet niet of dat zo'n geweldig idee is, maar het lijkt me wel lachen. Niet? Nou, doen we het samen dan? Ja, best wel. Volgende week. Is goed. Goed. Dus, eh, ja, laten we het hier behouden Maar ja, we, houden het inderdaad eh, hierbij. Dat gaat nergens zijn. Nee, dat is echt gewoon diep triest. hey, dan was ik eigenlijk nog wel even benieuwd. Want je moet het maar weten, wordt een, wordt een lastige optie. Deze week. Ik heb geen eh, dat wordt lastig. tegen, tegenstanders. Ja, ik ben eigenlijk nog wel op zoek naar een tegenstander. En ik zie er nu eentje echt gewoon breed glimlachen. Echt naar nou, iemand wijzen zelfs ook nog. Dus dat is dat blonde vrouwtje wat... ja, koffiemeisje wat bij ons, wat ons vergezelt. Ja, ja, dat is toch wel een beetje hè, de, de, de, hè, de, de, verzorging, de verzorgende vrouw hier. Eh. Maar ja, naar wie zit ze te wijzen dan? Ja, ja, ja. Ze ah. wijst... Eh, ja, ja, ja, Ik weet niet wat er in de thee zat. Dat weet ik echt niet. Het zijn allemaal rare, allemaal rare dingen weer. Eh. Ja. ja. Laten we maar... Ja, we gaan zo maar weer eens even een plaatje draaien. Want dit wordt gewoon echt drie, keer, drie keer helemaal niks. Je probeert mensen mee te nemen in het succes. en dan blijven ze hangen. Ja, ja, ja. erg jammer, oh. erg jammer. Hey, ehm, dan eh, ja, in ieder geval hebben we natuurlijk een heleboel nieuwe platen eigenlijk, eigenlijk deze week. Ehm, en ja, qua tips eh, hebben we, hebben we maar twee tips eigenlijk. Eh, ja, heb jij jouw tip had je ingestuurd, toch? Moeten moesten we die nog bijspijkeren? Ja, nee, ja dat moeten we even, even bekijken nog. Oké, oké. Nou, dan is er nu ook nog een andere plaat waarvan ik op zich wel, wel denk dat jij... ik, ik, weet niet of je hem al van hem hebt gehoord. we hadden natuurlijk laatst over het nummer Psycho van hem. Eh, wat, wat, eh, wat wel vrij, eh, vrij goed, goed doorkwam. Maar hij, heeft, dus, dus nu, hij is dus nu binnengekomen met een plaat die toch wel wat, nou ja, wat hoger binnen is gesprongen. En ik ja, ben benieuwd of jij weet welke dat is als, ik hem, als ik hem aanzet. Post Malone, Berna op plek 23. Vanuit het niks is die aangekomen deze week. You probably think that you are gave you anything, would've gave you everything. You know I said that I am better now, better now. I only say that cause you're not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. Oh, I did not believe that it would end, no. Everything came second to the band, so oh. You're not even speaking to my friends, no you know all my uncles and my aunts, Lord. 20 candles, blow them out and open your eyes. We were looking forward to the rest of our lives. Used to keep my picture posted by your bedside. Now I see you dresser with the socks you don't like. And I'm rolling, rolling, rolling, rolling. With my brothers, like it's Jonas, Jonas. Drinking Henny and I'm trying to forget. everything. Would've gave you everything. You know I said it, I am better now, better now. I only say that cause you're not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. Oh, I seen you with your other dude. He seemed like he was pretty cool. I was so broken over you. Life it goes on, what can you do? everything. Would've gave you everything.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 Met Everyday stond vorige week nog op plek 27. Ariana Grande hoorde je natuurlijk net ook nog. Is op 29 binnengekomen deze week met No Tears Left to Cry. 5 Seconds of Summer, Youngblood op plek 28. Was vorige week ook natuurlijk nog niet binnengekomen, dus wat een nummersjongen vandaag. Kelly en Normani, Love Lies stond twee weken terug nog in de top 10, maar moet het nu doen met plek 27. En Anne-Marie met 2002 eh, heb je op 26 staan deze week. Kendrick Lamar, Sa, All The Stars op plek 25. En Jack Jones, Ina Worldson met Breathe op plek 24. En dan denk ik op dit moment wel de hoogste binnenkomer die we tot nu toe hebben gehad. Post Malone, Better Now op plek 23. Blockboy JB, Drake Look Alive vinden we op 22. En Dua Lipa met I Don't Give A Fuck vinden we op 21. Dan hebben we op plek 20 een plaats staan die eigenlijk het eh, ja, nog steeds vrij goed doet. En eh, ook een beetje aan het bengelen is.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 7am in the morning, she's calling, I'm yawning, she's jarring, no stalling. I might link my ting from barking. 7am in the morning, she's calling, I'm yawning, she's jarring, no stalling. I might link my ting from barking. 7am in the morning.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 Wie zal het zeggen? Ik zou het niet weten. Maar ja, in ieder geval, we hebben natuurlijk ook weer eh, we hebben genoeg showfact nieuws. Jazeker, ja, zeker, zeker. Als jij eens een eh, lekker geluidje... Ja, kijk. We zijn er weer. Helemaal lekker. Ja, we hebben weer eh, gezellig nieuws. En de afgelopen weken heel veel roddels en betekent wat te vinden op het nieuws. Maar wat misschien wel interessant is, is dat g Easy gearresteerd is. En hij is alweer op vrije voet, dus er is niks aan de hand. Maar hij heeft een persoonlijke reactie gegeven op zijn arrestatie in Stockholm van afgelopen week. Ja. Die hè? Ja. Die. Eh, hij is opgepakt. Ja. Maar waarom is hij opgepakt? Nou, de rapper werd dus veroordeeld voor het niet opvolgen van instructies van een beveiliger... verzet bij een arrestatie en oh. het bezit van verdovende middelen. <laughs> ja. Oeh. Eh. Nou ja, op Instagram... Ja, dat dus. Op Instagram vertelde hij zich voor dat incident zeer te schamen. Eh, hij zegt dus, dankbaar en gezegend om vrij en veilig te zijn. Beschaamd en vol verontschuldigingen heb ik geen woorden voor het voorval. Maar ik ben vooral dankbaar dat ze me hebben verlaten gaan. Zo schrijft de 28-jarige G-Eazy. Eh, in Zweden kreeg hij een boete en een proeftijd voor zijn vergrijp... waar hij ook een gevangenisstraf voor had kunnen krijgen. Nou, dan heeft hij nog geluk gehad. Ja, dan heeft hij eh, sowieso nog mazzel gehad inderdaad. Oh, en ik lees dus dat hij dus anderhalf gram cocaïne in zijn zak had. Wauw. Ja. Ja. Wauw. G-Easy onze oude witte duif. Koningssleutel even. Ja. uh, <laughs> nou ja, dat ik wou een opmerking maken. Ja. <laughs> die, hebben, die, hebben, dat is denk ik niet radio aardig. Ja, eh. nou, doe maar niet dat. Nee, dat, eh, dat laten we maar even, even lekker even voor, voor wat het is. <laughs> voor de mensen die, die online meekijken. We hebben hier twee camera's. en ja, ze doen het. Ja, die weet in ieder geval waar we het over hebben. En anders, <laughs> eh, laten we het zo zeggen, hè? scheppen, scheppen, scheppen. skep, skep, skep. heerlijk jongens. Och, wat een, wat een rust jongen, echt waar. Zeg rustig vandaag. Ja, het is inderdaad rustig. Eh, ik, ik, mis, eh, ik mis Tim eigenlijk een beetje, ook met rust, bij, rust aan de kust. Nou, die hebben we vandaag. Ja, ja. Ja, nou, die zullen wel flink geklaagd hebben natuurlijk weer uh, afgelopen week. Nou, dat denk ik wel. Aankomend, over twee, volgend weekend gaan ze ook weer klagen. Zeker. Dan eh, hebben ze een petitie opgezet en dan hebben ze wel 100 mensen die die pagina geliked hebben. Dus, eh, wow. wow. Ja, dat, eh, dat, wordt zeker wat. Ja, rust bij de kust, jongens. Dat zijn de mensen die protesteren tegen het uh, circuit. En die dan niet zo goed tegen dit soort geluiden kunnen. Die worden daar helemaal uh, van. Dus op zich ja, wel jammer. Maar ja, voor, voor ieder wat wils. In tweede uur gaan we de tipjes er maar eens even bij pakken. Ehm, en ja, Quinten ja, had al inderdaad al een tip. Dus we hebben twee, twee plaatsen voor jullie. Deze klaarstaan in plaats van, van vier. Maar dat maakt niet uit, we vullen de tijd. En om half negen hebben we eh, MC Falafel hebben we nog. Eh, je moet het maar weten, ja, dat wordt lastig inderdaad. Ja. Nou, wat, wat kan, eh, is dat we een quizmaster aanstellen... Die, waardoor ik dus vragen ook moet gaan beantwoorden. Oh. Dat zou ook kunnen. En dan ben ik benieuwd of, of Ja, maar dan moet zij dat... Een van de twee moet dan gaan praten en dat vinden ja, ze eng. Dan, dan, vraag ik me af of iemand dat wil doen natuurlijk. En ja, mocht je luisteren en jij denkt van... joh, ik, ik, ik ben echt een hele goede quizmaster. Ik heb het in me. Ren nu naar de studio. Ja, doe, recht gewoon naar de Tolweg 10A. Bel wel even aan voordat je, voordat je zo binnenkomt stormen. Want het kan anders zomaar zijn dat ik, eh, dat ik Quinten eh, op je los moet laten. Maar eh, ja, nee, dat, dat lijkt mij leuk om, om jullie hier te ontvangen. Dus ja, voel jij jezelf een quizmaster? Denk jij, joh, dat kan ik allemaal wel. Nou, dan hoor ik en zie ik je straks graag. Maar het is ook een beetje Freaky Friday. Lil Dicky. Chris Brown. I woke up Chris Breezy. Oh my god, I'm the man. I'm so fly and I can dance. There's tattoos on my neck. I just FaceTime Kanye. I told him I'm his biggest fan, yeah. Yeah. Got all these hoes in my DM. Yeah, I do. Hold up. Holy shit, I got a kid. Oh, oh I can sing so well. Wonder if I can see the N word. Wait, can I really see the N word? What up, my niggas? What up, my niggas? Big What's my nigga? We are my nigga. You pussy ass nigga. Man, fuck y'all niggas. Cause I'm that nigga, nigga, nigga, nigga. I'm that nigga. I woke up in Chris Brown's body. So how this shit turned into Freaky Friday. But we got no choice but to turn this bitch sideways. I can't believe that it's Freaky Friday. It's Freaky Friday. Chris Brown's body. I drive his Ferrari, and I'm like skin black. Ring, ring. What the fuck? I woke up and I'm Lil Dicky. Lil Dicky? Ah. what the fuck? This shit is real weak. How his dick staying perched up on his balls like that? Walking down the street and ain't nobody know my name. Whoa. Ain't no paparazzi flashing pictures, this is great. Whoa. Ain't nobody judging cause I'm black or my controversial past. I'ma go and see a movie and relax. Hey, I'm a blood, but I can finally wear blue. Cool. Why's his mama calling all the time? Leave me the fuck alone, bitch. Wait, if I'm in Diggy Body, Breezy is who? Huh. Hope my daughter's in school. Fuck, if I was Chris Brown, where would I soft dick with the light. It's my dream. I was little diggy in my body, where would I be? I'm trying to find myself like an introspective monk. I'm balling on the court, oh my god, I can do. Snap a flick of my jump. My dick is trending on Twitter, fuck. Now I'm at the club, I talk my way to getting in. I look up in the VIP, my goodness, there I am. I signal to him, let me in, but he won't let me in. I don't know who that is. Wait, who the fuck you think he is? Took a glass bottle, shatter it on the bouncer's head. Walk up to that motherfucker. Wait, think it through for a sec. If you heard me, then you only heard it yourself. But wait, I love myself. That was the key, now it's switching back in turned into freaky Khaled. Why am I yelling? Huh?